dieet. Ongeveer 6% van de legionairs is te zwaar. Daarmee brengt de legerleiding. Ook het imago van het legioen staat op het spel. Als de legionairs in een jaar tijd niets afvallen, kunnen ze bestraft worden. Tennister Serena Williams heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De meervoudig Grand Slam winnares zegt na de bevalling van haar kind nog niet klaar te zijn voor een terugkeer op het hoogste niveau. Gisteren meldde Annie Murray zich ook al af voor de Australian Open. De deelname van Nadal en Djokovic is door blessures onzeker. Het weer, veel bewolking en een enkele bui. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 7 tot 10 graden. In het weekend daalt de temperatuur. Zaterdag wordt het een graad of 6, zondag zo'n 3 graden. Het is dan wisselvallig met veel bewolking en soms een bui.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 De ChristenUnie denkt niet dat het vliegveld volgend jaar al open kan... omdat er nog te veel onduidelijkheid is over de plannen. Eerst moet bijvoorbeeld goed uitgezocht worden... hoeveel geluidsoverlast Lelystad Airport zou veroorzaken... en wat de invloed op het milieu is, vindt Kamerlid Bruins. Vooral in Gelderland en Overijssel vinden mensen dat er te veel mee is gehaast. Berekeningen over de overlast voor de omgeving bleken niet te kloppen. De ChristenUnie blijft erbij dat het vliegveld op zich een goed idee is. Noord- en Zuid-Korea gaan voor het eerst in ruim twee jaar weer met elkaar in gesprek. Noord-Korea gaat in op de uitnodiging van het zuiden om te praten over deelname aan de Olympische Winterspelen volgende maand in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Kim Jong-un had gezegd dat hij overwoog om een aantal sporters te sturen. Het gesprek tussen de hoge vertegenwoordigers van de twee landen gaat niet alleen over sport. Er zal ook gepraat worden over het verbeteren van de onderlinge relatie. De elite militairen van het Spaans legioen moeten op dieet. Ongeveer 6% van de legionairs is te zwaar. Daarmee brengen ze niet alleen hun gezondheid in gevaar, zegt de Spaanse legerleiding.